Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal verkeersboetes is weer net zo hoog als voor corona. Vorig jaar werden bijna 8,5 miljoen prenten uitgeschreven. Vooral aan mensen die te hard gingen, verkeerd geparkeerd stonden of door rood licht reden. Toch is het niet genoeg, zegt de verkeerswethouder van Rotterdam. 2022 was een slecht verkeersjaar. En eh, in Rotterdam eh, maken we de cijfers van 2023 vandaag bekend. En dat was een nog slechter jaar dan 2022. Ehm, dus er moet echt wat veranderen als we die trend willen ombuigen. In zijn stad zijn vorig jaar 14 doden en 1466 gewonden gevallen in het verkeer. De politie in Suriname heeft bijna 600 kilo kook gevonden... in een vliegtuig dat op weg was naar Nederland. De drugs zaten in dozen, die waren verstopt... in de machinekamer aan de onderkant van de cockpit. Die werden ontdekt door technici van de vliegmaatschappij. Jalal O. ontkent dat hij iets te maken had met de dodelijke explosie... in een appartementengebouw in Rotterdam. Hij werd na de knal eerder dit jaar opgepakt... omdat er in zijn bedrijfsruimte een drugslab werd gevonden. De advocaat van Jalal O zegt tegen het AD dat zijn cliënt er niets van wist en onschuldig is. En een tuinman in Utrecht heeft zich niet van zijn meest kunstzinnige kant laten zien. Op een flatgebouw in de stad staat een enorme muurschildering van een etende giraf. De bedoeling was dat er een echte klimop naar zijn bek toe zou groeien... maar die is deze week weggehaald. De kunstenaar is pissig. Dus het kunstwerk, die bij het kunstwerk hoort als het ware... die moet groeien naar de bek van de giraf toe... zodat hij kan lekker kan smikkelen. Dat plan is goedgekeurd. Er waren mensen van woning, van de gemeente bij de opening... en die hebben allemaal gezegd, oh fantastisch, superleuk. Er is niemand die zei, hé, hey, maar die Hedra, dat mag dus niet. Het is niet voor het eerst dat de Groendienst in Utrecht snoeit in kunst. Eerder werd een trap bij een museum netjes onkruid vrijgemaakt. Maar ook toen waren die plantjes onderdeel van een kunstproject. Dat kostte toen 250.000 euro. Het weer nog, een droge dag met af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag is bij Sassenheim volledig afgesloten na een ongeluk. Houd rekening met extra reistijd. Doet het beste omrijden via de A4 en vervolgens de A12. Verder hier en daar een paar dagelijkse files nog. De A7 bijvoorbeeld Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Zaandijk een kwartiertje. En ook op de A27 bijzonderheden richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knoop en Rijnsweert 40 minuten file rijden. Daar is de rechterreis ook dicht vanwege een ongeluk.